Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas is dichtbij een akkoord met Israël over een wapenstilstand. Dat zegt Hamas-leider Haniyeh tegen persbureau Reuters. Het voorstel zou nu bij Qatar liggen dat onderhandelt over een mogelijke wapenstilstand. Wat er in het voorstel staat, dat is niet bekend. Gisteren zei de Amerikaanse president Biden al dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas nabij is... waarbij ook een aantal gijzelaars zou worden vrijgelaten. De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het een vandaag debat reageerden andere lijsttrekkers geschrokken. In Brokopondo, op zo'n twee uur ten zuiden van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo... is een illegale goudmijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki zegt dat er doden zijn, maar niet hoeveel. Onder leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. Het aantal zelfstandigen in de zorg is vorig jaar met 14% toegenomen tot 178.000. Door die toename nam het aantal flexwerkers wat af, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel mensen kiezen voor ZZP'en omdat je als zelfstandige kunt bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Ook verdient het meer en is de verhouding werk-privé beter. En het Amsterdamse productiebedrijf New B heeft een International Emmy Award gewonnen voor de Netflix-serie Heartbreak High. De nieuwe versie van de populaire Australische serie uit de jaren 90... won de wereldwijde versie van de Amerikaanse tv-prijzen... in de categorie Beste Kinderdramaserie.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 De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst. Hamas is dicht bij een akkoord met Israël over een wapenstilstand. Dat zegt Hamas-leider Haniyeh tegen persbureau Reuters. Het voorstel zou nu bij Qatar liggen. Dat onderhandelt over de mogelijke wapenstilstand. En het Amsterdamse productiebedrijf Newbie heeft een International Emmy Award gewonnen... voor de Netflix-serie Heartbreak High. En de nieuwe versie van de populaire Australische serie uit de jaren 90... won in de categorie Beste Kinderdramaserie. Het weer bewolkt, soms wat motregen. Vanmiddag op steeds meer plekken zon bij 7 tot 10 graden. Another pure gray morning, don't know what the day's holding. And I get up right and I walk right into the path of a lightning bolt.